Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog eens vijf gaslekken ontdekt. Netbeheerder Liander heeft de lekken inmiddels gerepareerd. Donderdagavond raakten een vader en zijn dochter gewond bij een gasexplosie in hun huis. Het gas had zich opgehoopt in de meterkast. Eerder die dag was buiten bij het huis een gaslek gerepareerd. De ontploffing leidde tot grote ongerustheid in de Arnhemse wijk. Daarop deed Liander metingen waarbij de vijf nieuwe lekken werden ontdekt. Hoe die zijn ontstaan is nog een raadsel. Een onafhankelijk gasbedrijf doet samen met de politie onderzoek. De EU-landen en het Europees Parlement zijn het vannacht eens geworden over de omvang van de begroting voor volgend jaar. Besloten is dat de uitgaven volgend jaar beperkt blijven tot 129,1 miljard euro. Het budget groeit met 2%, wat overeenkomt met de verwachte inflatie. Het parlement en de Europese Commissie hadden om een ruimer budget gevraagd, maar de lidstaten hebben dat afgewezen vanwege de economische crisis. De 27 lidstaten willen dat ook de EU zich matigt en niet meer uitgeeft dan de inflatie. De onderhandelingen over de invulling van de begroting lopen nog. Het Tropenmuseum in Amsterdam kan mogelijk toch open blijven. Staatssecretaris Knapen stopt met de subsidiëring omdat hij geen museum in stand wil houden met ontwikkelingsgeld. Maar staatssecretaris Zeilstra van Cultuur ziet nog kansen. Als het Tropenmuseum wordt losgekoppeld van het Tropeninstituut kan het onder zijn begroting vallen. Het museum moet dan wel efficiënter gaan werken en samenwerking zoeken met anderen zoals het Museum voor Volkenkunde in Leiden. Liefhebbers van het Tropenmuseum gaan vandaag actie voeren. Het is de bedoeling om om 12 uur een menselijke keten te vormen rond het gebouw. Het weer in bijna het hele land mist, met soms minder dan 50 meter zicht. Het is 1 tot 5 graden. De ochtend begint grijs en mistig, maar later breekt de zon door. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jonne van der Velde van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen de knooppunten Amstel en Oude De A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen Lunette en Veenendaal.